Jan van der Putten met het NOS Journaal. De coronamaatregelen blijven ook na 6 april van kracht. Het kabinet gaat dat morgen bekendmaken, zeggen Haagse bronnen. Tot wanneer de maatregelen als de sluiting van horeca en scholen... en het houden van anderhalve meter afstand blijven gelden, is niet bekend. En ook is onduidelijk of er voor bepaalde sectoren en bedrijven... aanvullende regels komen. Het verbod op alle evenementen met een vergunningsplicht geldt in elk geval tot 1 juni. Morgenavond, naar verwachting rond 7 uur, geven premier Rutte en de andere betrokken ministers een persconferentie. En de NOS zendt die rechtstreeks uit. Meerdere ziekenhuizen in het land hebben last gehad van telefonische storingen, bevestigt Vodafone Ziggo na meldingen van onder meer ziekenhuizen in Deventer en Zaandam. Volgens het bedrijf was er een storing bij de vaste telefonie, vooral bij verbindingen tussen bedrijven, maar is die inmiddels opgelost. Een transportbedrijf uit Amersfoort heeft een boete gekregen van 378.000 euro... omdat het illegaal buitenlandse chauffeurs in dienst had. Ook is beslag gelegd op een vrachtwagen en bankrekeningen. Het transportbedrijf liet volgens de inspectie 27 mensen zonder werkvergunning werken als vrachtwagenchauffeur. Onder hen waren 9 Turken. Het bedrijf had zelf geen personeel... maar leende op papier personeel van een bedrijf in Bulgarije. Dat bedrijf bleek al jaren niet meer te bestaan. Bij de datingshow De Villa op RTL 4 zijn geen strafbare feiten gepleegd... concluderen de zender en producent Blue Circle na onderzoek. Het programma werd eind vorig jaar gestopt na beelden waarop te zien is... dat een man zich opdringt aan een vrouw. In een onderzoek onder leiding van strafrechtadvocaat Korver is het ruwe materiaal bekeken.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 Where you at? Let me back. so cruel? Why you got so cruel? safe, Digga. Drinks gehen auf mich, das ist doch safe, Digga. Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga. Den letzten Cent aus meinem Safe, Digga, safe, Digga.